Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Boerenactievoerders kunnen boetes verwachten, dat zegt de politie. Ook vandaag weer zijn er door heel het land allerlei acties. Boeren blokkeren snelwegen en gooien afval op de weg. Bijvoorbeeld op de A35. Deze vrouw kijkt toe vanaf een brug en vindt het een goede actie. Mooi. Want? Dit is de goede manier, op de juiste manier. Hoezo? Eh, geen brandstichting, gewoon stilstaan. Af en toe wat een mondjesmaatjes tussen de gelaten, dus... Uh... Ja, toch? De politie ziet dat anders. Die heeft zijn handen vol aan de protesten, zegt de vakbond. Je ziet gewoon dat het nu, het is vakantietijd. Uh, collega's hebben ook al heel veel geleverd tijdens de coronademonstraties. Dus je ziet wel dat er nu gewoon weer een heel, heel ja, groot beroep wordt gedaan op politiemensen. Zouden de boeren niet harder aangepakt moeten worden? Nou, dat kan. En alleen het is altijd de afweging op dat moment of dat op daad zou kunnen... of dat dat achteraf buiten heterdaad gebeurt. De politie is druk bezig om alle videobeelden te bekijken en verdachten te identificeren. Er zijn nog eens 15 mensen opgepakt voor de supportersrellen bij ADO. Een paar maanden geleden ging het helemaal mis bij een na-competitiewedstrijd van die club tegen Excelsior. Toen kwamen Haagse fans het veld op en bekogelden ze het vak met Excelsior supporters. Er zijn in totaal 23 verdachten opgepakt. Het aantal mensen dat wel eens naar de biep gaat om een boek te lenen blijft maar dalen. Vorig jaar waren het er nog minder dan in het eerste coronajaar toen alles lang dicht was. In totaal werden er net geen 40 miljoen boeken uitgeleend aan 31,3 3 miljoen mensen. In 2019 lag het aantal bezoekers nog dik twee keer zo hoog. Op de A2 bij Waardenburg lag de weg niet vol met mest of asbest van boerenprotesten, maar met duizenden bierblikjes. Een vrachtwagen met dik 90.000 blikjes bier scheurde open en daarom belandde het spul op de weg. Het grootste deel van de lading wordt vernietigd, alleen de blikjes in goede staat worden bewaard. Het weer nog droog en een graad of 23 vandaag. Morgen begin bewolkt, later komt de zon er vaker doorheen. Het wordt morgen maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad en Amstelveen Stadshart bijna 10 minuten oponthoud.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 Don't you dare fall behind You worked so hard for this and down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind falling apart and you don't know just how far you should run. Remember all the softly smile I know she must be kind ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Ladies up in here tonight. No fighting.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 She dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? my body. Senorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila.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 Boerenbelangenorganisatie LTO wil toch aanschuiven bij Johan Remkes... om te praten over het stikstofbeleid. LTO heeft gepraat met premier Rutte en is akkoord met een verkennend gesprek... onder leiding van Remkes. De politie verwacht binnenkort arrestaties te verrichten onder boeren... die verantwoordelijk zijn voor het dumpen van afval op de snelwegen. Op dit moment wordt gewerkt aan het identificeren van de verdachten... zegt politiecommandant Wolders tegen de NOS. En de afgelopen dagen zijn nog eens 15 mensen opgepakt voor de rellen rond de promotiewedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior eind mei. De verdachten komen allemaal uit de omgeving van Den Haag. Het weer vanavond vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 16 tot 22 graden. shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it.